of er een verbod op de orthodox-islamitische organisaties kan komen. Het kabinet komt daarop binnenkort met een antwoord. Schiphol had vorig jaar ruim 58 miljoen passagiers, een groei van 6% vergeleken met een jaar eerder. De netto-winst ging met meer dan een derde omhoog naar 374 miljoen euro. Met het vrachtvervoer ging het wat minder. Dat kwam vooral door de economische problemen in Rusland en Azië. Door de groei van het aantal passagiers zit Schiphol aan de grenzen van zijn capaciteit, zegt de luchthaven. Daarom moet er meer worden geïnvesteerd in infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid. Conducteurs en machinisten eisen zo snel mogelijk maatregelen tegen agressie in de trein. Ze willen meer veiligheidspersoneel en strengere straffen. Dat blijkt uit een enquête van spoorwegvakbond VVMC en het AD onder bijna duizend conducteurs en machinisten. Tweederde heeft het afgelopen jaar 1 tot 10 keer geweld meegemaakt in de trein als schoppen, slaan of spugen. Niet alle incidenten worden gemeld, zegt de bond, omdat het personeel moedeloos wordt. De VVMC eist dat de beloofde tweede treinconducteur na 10 uur s avonds er nu snel komt. Bij een brand in Sebaldeburen ten westen van Groningen zijn vannacht 230 kalveren omgekomen. 20 dieren zijn gered. Het blussen ging moeilijk, meldt RTV Noord, omdat er weinig bluswater in de buurt was. Uiteindelijk werd de schuur gedeeltelijk gesloopt. Bij de brand in Sebaldeburen zijn geen mensen gewond geraakt. Het weer nog, eerst kans op gladheid door bevriezing of natte sneeuw. Van het westen uit op steeds meer plaatsen zon en het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond regen, in het weekeinde veel regen en wind en een graad of 10. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Leidsendam 5 kilometer. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Knopen de Hoek 4 kilometer na een ongeluk. Vertraging ruim een half uur. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. A12 ten Haag richting Utrecht bij Reewijk 2 kilometer, wel 10 minuten vertraging. De A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 3 en bij Houten 2 kilometer. Door de mist is daar de spitstrook niet open.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 met Chester Thompson. van Chester Davis. En eh, we gaan verder met een uh, eh, Funny Valentine liedje. Eh, dat heb ik het eerste uur ook al gedaan, maar toen een hele andere uitvoering. Want ook onze Herman Brood, toen hij nog leefde... speelde met, of zong met een big band het nummer My Funny Valentine. Daar gaat u nu van genieten. so laughable Unphotographable Still you're my favorite piece of art If your figure's last dance you you have for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine. Ja, Misty. Dat is natuurlijk een eh, nummer wat eh, door heel wat jazz-ensembles en andere orkesten al is uitgevoerd. Richard Groove Holmes doet dat op zijn manier. was dat. Ja, voor de liefhebbers van de swingende organ music, orgelmuziek, zoals dat heet. Bill Withers, samen met de Crusaders in Soul Shadows. This. Shadows. Ja, luisteraars. Ik ben sprakeloos, speechless. En eh, dat wordt weer eh, vertolkt door Loungeotic. Loungeotic, eh, als ik het goed uitspreek hoor. Groovy Jazz Vocal Mix. ik. Speechless, dat was een eh, nummer verzorgd door eh, de Groovy Jazz Vocal Mix uh, Loungeastic. Zo, zo heet de groep, als ik het goed uitspreek, maar dat zei ik net ook al, luisteraars. The Nearness of You wordt bezongen door Al Jarreau. sights my wife kunstenaar Al was dat met The Nearness of You. De nabijheid van jou en dat op Valentijnsdag.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 Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. but please and not again. too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. Too Close for Comfort. dat allemaal op Valentijnsdag 2016, luisteraars. Bill Haley, kom alsjeblieft naar huis, man. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? I cried the whole do your cooking, baby, and I'll pay the rent. I know I've done you wrong. I remember that rainy evening I throwed you out with nothing but a fire to home. Yes, I know I am to blame. It's a dirty shame. Bill Billy, won't you please? come home. I want to come Bill Bailey. Come on home. Your mom. Come Home. Ja, luisteraars. Op Valentijnsdag gaat het allemaal op, eh, om eh, geheimzinnige liefdes. A Secret Love. George Michael. Once I had a secret love secret love came impatient to be free. So high tone, a friendly star, the way that dreamers often do. Just how so in love with you. niet verwachten van George Michael... die, die ook swingende muziek te gehoor brengt. There Will Never Be Another You, Matt Dusk.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 There Will Never Be Another You werd bezongen door Matt Dusk. En ik zei het net al, hij was eh, recent nog in, het, eh, in de Schouwburg van Velzen met, eh, met orkest. En eigenlijk weinig mensen kennen hem. en, maar ik geloof dat de, de, de zaal toch behoorlijk uitverkocht was. Want zoiets gaat toch eens een lopend vuurtje. En voorafgaand aan het concert is er natuurlijk wel de nodige promotie bedreven, zoals dat heet. Never on Sunday. Nou, nooit op zondag kom je daar nou bij? Dizzy Gillespie. zijn toch uitzonderingen die de regel bevestigen. Never on Sunday, klopt, geen hout van. Want hij speelt toch mooi op zondag voor ons, Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie was dat met Never on Sunday. Uh, een hoop mensen, of het nou Valentijndag eh, is of niet... Uh, beleven de zondag toch langs de lijn. Nou, dan gaan we Quincy Joost er nog maar eens even bij roepen. Chum Change. Some chains, het orkest van Quincy Jones.